9 uur. Door met het NOS-journaal. De toegangswegen naar Tata Steel in IJmuiden zijn vanochtend geblokkeerd door boze medewerkers. Ze zijn nog altijd kwaad over het vertrek van directievoorzitter Theo Henraar. De ondernemingsraad en medewerkers denken dat hij door de Europese leiding van Tata Steel is gedwongen om op te stappen. Henraar heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de IJmuidense tak... Verder zijn ze boos over de reorganisatieplannen. Vorige week waren er ook al protesten in IJmuiden. Gisteravond weigerden een aantal ploegen van de dagdienst aan het werk te gaan. De prijs van aardgas is historisch laag. Wordt tussen de 3 en 4 cent voor een kuub betaald. Twee jaar geleden was dat nog 30 cent. Belangrijkste oorzaken zijn de afgenomen vraag door de coronacrisis en de warme winter. Mensen gaan niet meteen heel veel minder betalen voor aardgas want de gasprijs voor kleinverbruikers bestaat ook voor een groot deel uit belastingen. Duitsland wil de reiswaarschuwing naar 31 Europese landen vanaf 15 juni opheffen. Voorwaarde is wel dat de situatie rond corona een versoepeling toelaat. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is de herleving van het toerisme belangrijk voor reizigers en de Duitse reisindustrie, maar ook voor de economische stabiliteit in de betreffende landen. Mogelijk wordt er morgen over besloten. Bij een botsing tussen een busje en een auto in Middenmeer in Noord-Holland... is een inzittende van het busje omgekomen. Negen mensen raakten gewond, onder wie de bestuurder van de auto. Het ongeluk gebeurde op de N240 tussen Medemblik en Wieringerwerf. Volgens de Surinaamse oppositiepartij VHP zijn er tientallen mogelijke fraudegevallen geconstateerd bij de parlementsverkiezingen. Zo zijn er berichten over stembureaus waar de verkeerde biljetten werden gebruikt. De stembureaus zijn twee uur langer opengebleven dan gepland. daarom is er nog geen voorlopige uitslag. Het weer, vandaag volop zon, het waait nauwelijks en het wordt zo'n 23 graden. De komende dagen blijft het warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N240 Hoogkarspel Hippolytushoef is nog altijd in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Medemblik en de aansluiting met de A7.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow Monday you agree? than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. just how much I've changed Cause girl, if you could see mensenschenners om uh, zo direct Joe Cocker te onderbreken. Maar ja, we beginnen gewoon over een uh, minuut. Oh ja, please, set me free. Unchain my heart Baby, let me go Unchain my heart don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells Kom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ik zal hem eh, toch eh, een beetje gaan onderbreken. Eh, ik was een beetje met huisvlijt gisteren bezig. Maar dat heeft alles te maken met de gast die ik nu aan de telefoon heb hangen. Nou ja, hangen. Dat vind ik alweer zo... <laughs> zo Zo'n beetje een kromme, een kromme uitspraak. Maar we hebben de informateur Erik van, de, van den Burg aan de telefoon. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want u... Eer dat je mij koppelt aan racewagen. <laughs> ja, ik... mocht, ik mocht één keer met eh, Max Verstappen. Ja. In de racewagen racen op Zandvoort. Ja. En toen durfde ik niet. Dus ik ben helemaal... <laughs> Is dat bij deze dan een klein beetje goed gemaakt of niet? klein beetje goed gemaakt. Nee, ik durfde gewoon niet erin te stappen. Dus uiteindelijk heb ik het weggegeven aan een jongetje langs de kant. En ben ik zelf met de vader van Max te ja. in een andere wagen gegaan. Ging ook hard, maar net wat minder. Ja, oké. nou goed. Eh, maar omdat ik eh, de laatste keer dat ik eh, met u gesproken heb, dat was afgelopen woensdag. U houdt van opschieten, snelheid. Ik, ik, zat gisteren dus op een gegeven moment iets te zoeken. Jeroen van Inkel die heeft destijds wat racegeluiden toegevoegd aan bestaande nummers